uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van Veldhoven is niet onder de indruk van ProRail... om op eigen houtje onbewaakte spoorwegovergangen te gaan sluiten. ProRail-topman Eringa zegt vandaag dat de discussies hierover veel te lang duren. Daarom wil hij volgende week beginnen met het geforceerd afzetten van wegen met betonblokken. Van Veldhoven zegt dat het inmiddels traditie is... dat de heer Eringa in de aanloop naar een Kamerdebat over spoor... met allemaal plannetjes in de media verschijnt. Morgen is er een overleg over het spoor in het parlement. In Duitsland is een verdachte opgepakt van de moord op de Bulgaarse televisiepresentator Victoria Marinova. Dat melden de Bulgaarse autoriteiten. Marinova werd dit weekende in haar woonplaats in Bulgarije doodgevonden aan de oever van de Donau. De tv-presentator besteedde de laatste tijd in haar programma's veel aandacht aan fraude met EU-subsidies maar volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat haar dood te maken heeft met haar werk. De verdachte zou een Bulgaar zijn met een strafblad. Hij zou zijn opgepakt na een DNA-match. Waar in Duitsland hij is gearresteerd is nog niet bekend. Op Santorini mogen toeristen met overgewicht van de regering zich niet meer op een ezel laten vervoeren. Dat gebeurt nu veel op het Griekse vulkaaneilandje dat jaarlijks meer dan 2 miljoen toeristen trekt. Mensen zwaarder dan 100 kilo mogen niet meer op een ezel zitten omdat de dieren schade aan hun ruggenwervel oplopen. De Nederlandse volleybalsters hebben tegen Brazilië op het WK in Japan hun eerste nederlaag geleden. De Braziliaanse vrouwen wonnen met 3-2. Oranje is in de groep nu in afwachting van het resultaat van Servië-Japan. Bij winst van Servië plaatst Nederland zich sowieso voor de finale ronde met daarin zes landen. Het weer, het wordt zonnig en vrij warm met 21 tot 24 graden.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 When I'm feeling down, I think simple things that help me get by. Oh, power and religion are holding hands against no reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I, conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy.